Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht zo'n 30 mensen buiten. Volgens het COA hebben de asielzoekers daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang elders in het land te gaan. Maar dat hebben ze om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hebben morgen belangrijke afspraken in Ter Apel over asielprocedures. Ze zijn bang die te missen als ze nog ver moeten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al wekenlang capaciteit de politie heeft afgelopen avond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker. Het gebeurde op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen, waar een boerenblokkade aan de gang was. Niemand is gewond geraakt. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten en ontstond er een dreigende situatie. Eén trekker reed weg van het incident en is op een industrieterrein verderop stilgezet. Drie mensen zijn aangehouden omdat er door een agent is geschoten doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Op meerdere plekken in Griekenland zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd uit hun huis vanwege bosbranden. De afgelopen week braken er volgens de brandweer zo'n 300 bosbranden uit. De grootste brand woedt ten westen van Athene. De wind wisselt vaak van richting en dat bemoeilijkt het blussen. Tot en met woensdag geldt in grote delen van Griekenland de hoogste alarmfase voor brandgevaar. Mensen mogen niet meer barbecuen en geen vuur stoken. Mensen met een laag inkomen krijgen bovenop de 800 euro compensatie voor de hoge energiekosten mogelijk nog eens eenmalig 500 euro. De VNG is belast met het betalen van die 800 euro en die liet weten nog dit jaar meer koopkrachtsteun uit te kunnen betalen. Het weer. Vannacht koelt het af tot minimaal een graad of 7. Ook kan er nevel of mist zijn. Morgen begint de dag met zon. In het noorden kan het wat regenen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.